Gert met het NOS Journaal. Groenland gaat de banden met Denemarken aanhalen. Dat heeft de Groenlandse premier Nielsen gezegd... op een persconferentie met zijn Deense collega Frederiksen. Aanleiding zijn uitspraken van de Amerikaanse president Trump. Die wil Groenland graag inlijven. Groenland zegt klaar te zijn voor een sterk strategisch partnerschap met de VS... maar dan wel op basis van wederzijds respect. Nielsen benadrukt dat Groenland voor niemand te koop is. Het eiland is autonoom en maakt deel uit van Denemarken. De Verenigde Staten hebben er een militaire basis. In Jemen is gisteren een Jemenitisch-Nederlandse journalist gedood. Volgens Arabische media zou dat zijn gebeurd bij een droneaanval van Houthi-rebellen in Marib, ten oosten van de hoofdstad Sanaa. Het zou gaan om cameraman en fotograaf Moussab al Hatami, die jarenlang in Nederland woonde en de Nederlandse nationaliteit had. Recent keerde de 31-jarige journalist terug naar zijn geboorteland... om daar verslag te doen van de burgeroorlog. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van Hatami nog niet bevestigd. Saudi-Arabië en Iran willen bemiddelen tussen India en Pakistan. De spanning tussen de landen is sinds de aanslag afgelopen week in de regio Kashmir verder opgelopen. 26 toeristen kwamen bij de aanslag om het leven. India zegt dat de terroristen steun kregen uit Pakistan. Pakistan spreekt dat tegen. En sindsdien zijn er beschietingen over en weer. In de Eredivisie heeft Fortuna thuis met 1-0 gewonnen van Willem II. Door de winst is er geen gevaar voor degradatie meer voor de ploeg uit Sittard. Willem II blijft op de 16e plaats en lijkt af te koersen op de play-offs voor promotie-degradatie. Het weer zonnig met in het zuidoosten wat bewolking.